moet met het NWS Journaal. Minister heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Zelstra zei als VVD-fractievoorzitter in een toespraak in 2016... dat hij Poetin bij een bijeenkomst in zijn buitenhuis had horen praten... over het streven naar een groot Rusland. Tegenover de Volksstand geeft Zelstra nu toe dat hij niet zelf aanwezig was. Dat deed hij naar eigen zeggen om de werkelijke bron van Poetins verhaal te beschermen. Maar toch vindt de minister bij nader inzien dat hij het anders aan had moeten pakken. Snowboardster Cheryl Maas komt mogelijk ook vannacht niet in actie op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Door de harde wind is het onderdeel sloopstaal, waar ze aan mee zou doen, uitgesteld. De kans is groot dat het voor vannacht helemaal wordt afgeblazen. Gisternacht kon Maas ook al niet in actie komen door de harde wind. Vanwege het weer op de Olympische pistes zijn meer disciplines uitgesteld, zoals de reuzenslalom voor vrouwen. Team NL komt later vandaag in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. De man die op Facebook dreigde met een moordaanslag op Sinterklaas... heeft geen spijt van zijn actie. In het tv-programma De Nieuwe Maan zei hij dat het een grap was. Het OM doet onderzoek naar het bericht... waarin werd gedreigd met een aanslag tijdens de landelijke intocht vorig jaar. De schrijver is van een extreem linkse actiegroep... en maakte de opmerking in de Zwarte Pieten-discussie. In Dordrecht is gisteravond een verwarde man opgepakt die de Turkse ambassade in Den Haag had bedreigd. In een telefoongesprek zou hij hebben gedreigd met een aanslag op de ambassade. Toen de politie hem thuis in Dordrecht bezocht, bedreigde hij hen met iets dat op een vuurwapen leek. Agenten losten daarop waarschuwingsschoten. De omgeving van de Turkse ambassade is korte tijd afgezet. Het weer, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten kunnen vannacht gladheid veroorzaken.